3 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iets meer dan de helft van de volwassenen in de EU is te dik. 1 op de 6 heeft obesitas, ernstig overgewicht, meldt het Europees Bureau voor de Statistiek. De meeste mensen met obesitas wonen in Malta, Letland, Hongarije, Estland en Groot-Brittannië. Laagopgeleiden lijden vaker aan obesitas dan hogeropgeleiden. Onder inwoners van Nederland, België, Roemenië en Italië komt obesitas het minst voor. In Tilburg is een man aangehouden die zijn kind van anderhalf had achtergelaten in zijn auto die hij in een parkeergarage had gezet. Het kind had er zeker een half uur alleen gezeten toen iemand van de parkeergarage de politie belde. Agenten lieten een briefje achter op de auto waarop stond dat ze het kind hadden meegenomen naar het politiebureau. Later op de avond meldde de vader zich. Hij kan maximaal twee jaar cel krijgen. Afgelopen nacht is in haar woning in Zeist zangeres Mieke Telkamp overleden. Volgens haar woordvoerder was het gewoon op en is ze in alle rust overleden. Mieke Telkamp was 82. Ze werd vooral bekend door het nummer Waarheen Waarvoor uit 1971. Het nummer op de melodie van Amazing Grace wordt veel gedraaid bij uitvaarten. In 2011 nam Mieke Telkamp afscheid van het grote publiek. Duizenden Britse mannen die in het verleden zijn veroordeeld voor seksuele handelingen met andere volwassen mannen, kregen postuum eerherstel. Nog levende homoseksuelen die ook om deze reden waren veroordeeld, kwamen daar al langer voor in aanmerking. Het gaat alleen om mannen die zijn veroordeeld voor seksuele handelingen die nu niet meer strafbaar zijn. De overheid komt hiermee een afspraak na uit 2013 toen de Britse wiskundige Alan Turing officieel eerherstel kreeg. Turing werd in 1952 gearresteerd wegens homoseksuele handelingen. Twee jaar later werd hij doodgevonden, vermoedelijk pleegde hij zelfmoord. Het weer, het is vrij grijs en nu en dan valt er een bui. Later vanmiddag klaart het vanuit het noorden op.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 en daarachteraan meteen The Animals met Boom Boom. Wat hebben we nog meer? We hebben Elvis, we hebben Michael Jackson, The Beatles... Bill Medley en Jennifer Warren en Roxette en, en nog heel veel meer. Veel plezier! need you right now. I mean, right now. I don't mean tomorrow. I mean, right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. Ha, twee heerlijke ga uit je dak platen. Eerst van eh, Doomsday Train van de Brainbox uit 1970 en daarna een compositie van John Lee Hooker uit 1965 van The Animals Boom Boom. En na twee van die eh, heerlijke nummers gaan we het weer even rustiger aan doen. Ook voor Hans, die kan daar niet meer zo goed tegen met die leeftijd. Dat is het helemaal <laughs> natuurlijk. Oké, eh, we gaan even rustiger aan doen met Chicago. van het album Chicago 10, compositie en zang Peter Cetera. Here is If You Leave Me Now. tiende album Chicago. Compositie en zang van Peter Stetira. Zoals ik al zei, was dit eh, Chicago met eh, If You Leave Me Now. We gaan, eh, we gaan, ja, we gaan nu echt heel koninklijk worden hoor. We krijgen twee zangers achter elkaar. De een is The King en de ander is The King of Pop. Precies, oké. Ja, Hans kijkt al helemaal van hoe zit dat nou in elkaar. Nou, de eerste is The King. Die krijgen we, Elvis Presley met Way Down, speciaal voor Carla... Een top 100 hit uit 1977. En daarna luisteren we naar Michael Jackson, de King of Pop... met One Day in Your Life uit 81. King met Way Down en daarna Michael Jackson, The King of Pop met One Day in Your Life. Als je Grace Slick zegt, dan zeg je Jefferson Airplane. Dat werd later Jefferson Starship. En nu is het alleen nog maar Starship, het nummer wat wij gaan draaien, maar wel met Grace Slick. Hier is Nothing Gonna Stop Us Now. dik 20 jaar met drie groepen hits scoren. Dat is niet velen gegeven, maar Grace Slick deed het. Nothing's Gonna Stop Us Now. We zijn toe aan de Beatles en twee tracks van het album Rubber Soul uit 1965. De eerste is Think For Yourself, een compositie van George Harrison. En dat gaat eigenlijk over de Engelse regering. En het tweede nummer is een compositie van John en Paul. En waarschijnlijk de eerste onder de invloed van marijuana. Hier zijn Think For Yourself en The Word. to say Foreigner met Cold Eyes uit 1977. En daarvoor The Beatles met eh, Think For Yourself en The Word van het album Rubber Soul. Um, volgende week trouwens weer tracks van dat album, natuurlijk. Vorige week had ik eh, op de playlist staan... I've Had A Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warren. Alleen maar vanwege het feit dat eh, Van der Pavert van de Lucky TV... zo'n heerlijke track had gemaakt van zijn programmaatje. En dat ging viral over de hele wereld...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 En dat we toch een beetje in de romantiek zitten... blijven we bij een eh, andere film even stilstaan. The song from The Moulin Rouge. De Moulin Rouge dus, die film uit 1953. En het heet ook wel Here, eh, Where Is Your Heart? Hier is het orkest van Percy Faith. Engelse wals van het orkest van Percy Faith... Song from Moulin Rouge of Where Is Your Heart. Twee weken geleden, toen draaide ik dit. En toen zei ik al, van, dat lijkt wel heel erg op een ander nummer. En dat gaan we dan nu draaien. Hier is Jimmy Dean met Big Bad John. Big John, Big John. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood six foot six and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John. Big John. Big Bad John. Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land, Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought that they'd breathed their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John. Big John. Big John. Big Bad John. with all of his strength he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, There's a light up above, and 20 men scrambled from a would be grave. Now there's only one left down there to save Big John. With Jackson timbers, they started back down. Then came that rumble way down in the ground. And smoke and gas belched out of that mine, everybody knew it was the end of the line for Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Now, they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Big John. Big Bad John. En dat nummer Small Sweat Sam van Phil McLean... dat lijkt wel heel erg veel op Big Bad John van Jimmy Dean. We zijn ook op zoek altijd naar eh, bijzondere nummers... en die vind je vaak in de One Hit Wonder lijst. En deze ook uit 1963. Les Cooper en de Soul Rockers. Jawel, met Wiggle Wobble. voor degenen die meeschrijven, <laughs> dit waren Les Coopers en Install Rockers en Wiggle Wobble. En dit, en dit wou ik zeggen, is Roxette uit 1989 met een top 100 hit, The Look. was de Roxette met The Look uit eh, de jaren 80. Met Lies... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, De volgende orkest staat alweer helemaal klaar om te gaan beginnen. Maar dat is de bedoeling niet. Ehm, dat was dus Roxette, wat ik zei, uit 1989. Een top 100 hit. En de volgende plaat die danken wij aan de heer Alex de Zwart. Want eh, zijn ouders waren enige tijd geleden aan het verhuizen. En hij zag foto's met al die verhuisdozen. En toen dacht hij aan deze plaat. Living in the Bar. laten draaien... hebben we nog heel even de tijd om afscheid te nemen. Zometeen Hans en vrienden weer van 4 tot 6 met eh, de ZFM draait door. <laughs> en volgende week zijn wij er weer. Eh, even snel hoor, want het moet wel heel erg gauw. We hebben nog maar 20 seconden, nog niet eens. Oké, nou, fijn weekend in ieder geval. Hopelijk eh, een beetje lekker weer.